Onlangs in De Deense Detective. Er is vannacht een brand geweest op het bouwterrein van het nieuwe metrostation De Schelp. Tussen twee vlammende olievaten werd een vrouwelijk slachtoffer aangetroffen. Het gaat om de Zweedse zangeres Liv Loengin, de inzending voor het Eurovisie Songfestival van 2018. Op dit moment kunnen we zeker uitgaan van opzet. Wat moest Torsk eigenlijk op uw Zweedse feestje, mevrouw de consul? <laughs> Torsk mocht het willen, water te bezitten. Zeldzame zeebodem. Nee, hij heeft de lijnen, de netten in zijn bezit. Hij vist. Well, as I said, Liv was around. At network dinners, premieres, openings, you know. Her label is owned by Teleport. And more important, Liv was dating the owner of Teleport. Eh, Liv Lundgren speelt een wezenlijke rol in het onderzoek van Europol. Meer weet ik niet. Teleport was involved in all of those Scandinavian success stories. The series, the books, the bands. Every goddamn project received its startup cash from Teleport. Als inspecteur Holder het opgebaarde lichaam van Liv Lundgren terugziet komt een beeld van vroeger. En stel, dat mapje bevat inderdaad nou ja, gevoelige informatie. Denkt u mhm. dat het mogelijk is dat het dezelfde informatie zou kunnen zijn... waarna de moordenaars van Vrije Fjellberg zochten? Weet u nog, Parelli Persson, de man uit Noord-Zweden... die nog geen drie weken geleden een onbeduidend auto-ongelukje had hier op de ringweg? De man die het incident meldde onder de naam Klemma Calvis Deze Parelli eist nu een verklaring van zijn teruggevonden tweelingbroer... want Broertje, wat de fuck is er toch gebeurd? Hij is het. Dat moet Pinko zijn, met het glimmend zwartblauw haar. Maak een screenshot van zijn gezicht, Maasland. Maasland heeft met Grevers gepraat. Holler, wat nu? Heeft u enig idee wie u erin zou willen luizen? Lives. Baby? Yes. She was pregnant when she got killed. 16 weeks, exactly like my wife on that date. Meer dan Mukri wil dat Holder het onderzoek naar zijn 30 jaar geleden vermoorde vader heropent. Na die bewuste dronkenmansavond, die toch deels door Rosalind Russell zelf werd veroorzaakt, de avond van het oude balspel, reist de verbindingsofficier van Europol, onze Deen Detlef Johnson Dale, voor het lange weekend terug naar zijn gezin in Kopenhagen. Althans, Dat heeft hij de Amsterdamse inspecteurs Holder en Koeberg verteld. Zelfs Benedict Borman, de directeur van Europol, leeft in de veronderstelling dat Johnson Dale de vrije tijd slijt bij zijn jonge Ethiopische vrouw en zijn adoptiedochter. De voormalige vluchtelingen, weet u nog? Maar niets is minder waar. Johnson Dale is na de bowlingavond genoodzaakt de vrije tijd anders en vooral elders te besteden. Hij moet de alleengelaten helft van de tweeling spreken. Klemma calvis cuander. Overleef. Een veel te riskant plan eigenlijk, maar Detlef moet. Hij moet gaan redden wat het te redden valt. Wil hij zijn jonge Ethiopische vrouw en adoptiedochter weer terug kunnen zien. Met inspecteur Koeberg gaat het dit weekend niet veel beter. Hij moet met zijn zwangere vrouw gaan praten. Over geld. Alle nachtelijke berekeningen die hij slapeloos moest maken, wijzen uit dat zij het niet gaan redden. De hypotheek van het huis in Weesp wordt onbetaalbaar wanneer Caroline met zwangerschapsverlof zal gaan. Nu de zaak van het Zweedse zangeresje dreigt vast te lopen, kan hij niet meer hopen op de flinke bonus die werd beloofd. En gaat het inspecteur Henry Holder dit weekend? Eigenlijk niet slecht. Hij bezoekt zijn zus. Het gaat haar iets beter. En ook de situatie met zijn ogen lijkt zich eindelijk te stabiliseren. Hij ziet slecht, maar net genoeg om zijn laatste grote onderzoek te voltooien. Er wordt gefluisterd dat bij afnemend zicht het innerlijk oog aan wonderbaarlijke krachten wint. De toekomst zou zich tonen aan stervelingen die plotseling door blindheid worden geslagen. Maar als dat zou kloppen, zou het weekend van Holder minder ontspannen verlopen. De toekomst is onze oude inspecteur namelijk niet goed gezind. Wensen wij hem sterkte deze week. Vandaag aflevering 4 van het eerste seizoen. De Deense Detective. Betaaldag. Omdat Detlef Johnson Dale dus helemaal niet is thuis geweest... heeft hij nog de was te doen en koerst meteen na landing... op de dichtstbijzijnde wasseretten. Onderweg belt inspecteur Holder of ze elkaar nu kunnen zien. In person, you and me. Normaal zou Detlef de boot vakkundig afhouden, maar dit ligt anders. Detlef heeft ook Holder iets te zeggen. Maar omdat het zo precair is, of omdat Detlef eenvoudigweg niet durft, kwam het er niet van. Dit lijkt de uitgelezen kans alvast de toenadering te zoeken die voor de precaire tijding nodig is. Dus laat Detlef Holder toe. Het is maandag 21 mei 2018, wasdag. Square pants. Morning. Datelef. Happen to have some change on you? Change? Yeah, I'm a euro short or something. second. Here you go. Thanks. Oh, and uh, the washing program. I can't figure out your silly language. Depends on the clothes, Detlef. <laughs> Normal stuff. Dirty stuff. You can't wash at your home? <laughs> no, no. I just forgot some laundry at my hotel room. Last Thursday, Take the one with seven cycles. I was so tipsy after our big night out, <laughs> so I forgot. Uh, this one? The one with seven cycles. So, uh, you needed to see me. Right. There is something I don't quite understand. Shoot. Last week, I had a talk with the CEO of NIAM. Ah, Mr. Contractor, mm. Mm-hmm. Niemeyer or whatever. Niemeyer. He was talking about the big project he's about to develop together with Zelioni. Ah, the big ass motherfucker drilling rig at the Barents Sea. That one. Because I knew Torbjörn Torsk is somehow involved, I just asked. Torbjörn Torsk? So, yeah? what do you think what exactly is Torbjörn Torsk doing up there? It's Barents Sea. It's Barents Sea. He's fishing. Fishy, fishy, fish. <laughs> For cod. Cod? Yeah. Delicious fish, you should try it sometime. Uh, but yes, I found out Torbjörn Torsk is the ultimate beneficial owner of a huge fish company called Captain Cod. <laughs> Captain Cod. So now our entertainment emperor turns out to be a fisher king. Well, it's, it's rather complicated. Uh, just the owner of Captain Cod is John Jonasson, fisherman from Reykjavik. He's kind of a cover up for Torsk's ultimate ownership. Torsk is already publicly known as the boss owner of Teleport. Uh, your words. For fan's I'm giving way too much already. I'm away. sorry. But, um, Okay, just bring it on. Oh, but why this cover up thing? Well, what do you think? Well, don't know. Uh, Captain Cod sells fish. Exactly, exactly. Captain Cod sells it for Torbjorn Torsk. And? And. Yes? Well, maybe. Maybe there's a fish quota, and. Yes, eh? Come on. The Fox Squarepants, come on. Well, maybe Captain Colt catches more fish than they're allowed to catch? Boom! Chuck! Man! Oh, it's just my pants, squarepants. <laughs> That's the goddamn scheme. That's the scheme, man. So basically, his fish company earns too much money. Way too much money. Money which needs to be laundered. Excellent thinking. That's where teleport, especially the TEP trusts, enters the story. I think your laundry is done. Ah, in charge? So, with yeah. all the regulations, how can Captain Cod catch so much more fish than they're actually allowed to? Smuthullet. Smuthullet. That's what they call it. Smuthullet? Yeah, yeah. Some free zone right in the Barents oh. Sea. Your accent sounds rather convincing. Smuthullet. Legally, it's some. Um, uh, it's like international seas. No laws, no regulations are enforced at Smuthullet. <laughs> Smuthullet. What does it mean? Loophole. Loophole? Yeah. Loophole. Just like Liv's last song. Ja. Yeah. Holders soort van ontdekking heeft het momentum gestolen. Het momentum waarop Detlef hoopte om Holder nog iets te vertellen. Zeg maar gerust, iets behoorlijk belangrijks. De volgende dag zindert het op de open werkvloer van het hoofdkantoor. Althans, in de anders zo stille hoek. De bureauplek van waaruit assistent Maasland zo ijverig aan het moordonderzoek meewerkt. Er is nieuws. Uit Oslo. De Noorse collega's hebben het screenshot van de backstage beveiligingsbeelden geïdentificeerd... en hebben het volledige dossier doorgestuurd van de man die we leerden kennen als... Pinko de eco-activist... Het is nu dinsdag 22 mei 2018, strijkdag. Inspecteur Holder en inspecteur Koeberg schuiven bij Maasland aan. Voor Detlef is Liv een soort link naar de kringen die hij onderzoekt. Liv als bron, informatiebron. En, en als de bron lekt... Moet de lek gedicht. Moet de lek gedicht. Wow. Oh, oh, voor altijd. Wow, wow, wow stop. Uh, déjà vu. Heb je dit gedroomd, nee. Maasland? Heren, Maasland, je hebt nieuws voor ons. Pinko. Sure collega's waren voor de afwisseling zeer meegaand, moet ik zeggen. Ik heb een volledig dossier van deze Pinko. Strafblad, alles. Ja? Ja. ja. Voor de dag ermee. Wie is die man die Liv dat mapje met documenten gaf backstage? De knappert met het eh, zwart-blauwe haar staat in de Zweedse administratie geregistreerd als Clem McAlvis Kiander. Hij is Zweeds, eh, Noord-Zweeds. Jezus, wat voor namen hebben die gasten? En Clem Kiander dus. Nee, serieus, wat voor naam is dat? Oh, nou, is een verbastering van Clemens. Hij die ons genade geeft. Kalf is waarschijnlijk uit Litouwen naar Finland overgeweid, Betekent smit. En Kiander, Kian, ik afgeleid, afgeleid van ik goksiaan, turkwaas en andere... de schenkende ja. Smit turkwaas. Jongens, we zitten hier toch niet bij vind de diepere betekenis van je naam? Sorry. Nee toch? Sorry, eh, Holder, maar waarom ik hier überhaupt op inging... Het is een verzonnen naam. Oh, alweer? Nee, nee. Het is een legale naam die hem werd gegeven. Waarschijnlijk door nonnen in een Zweeds weeshuis. Oh, alweer? Ja. Wat ik wil zeggen, het was gebruik om een naam voor een vondeling of weeskind te verzinnen die iets te maken had met kerk en afkomst. In Kianders geval vermoedelijk dus iets van eh, Sami-wortels. Ik bedoel, kijk naar dat blauw-zwarte haar, die amandelvormige, mysterieuze, mongoloïde oogjes. Nou, een lekker hapje hoor. Beetje zoals Liv. Ja. <laughs> ik bedoel, dat weeshuisverleden. Helemaal helemaal zoals Liv. Ook Kianders geboorteakte is zoek. Eh, net als bij Liv dus verdwenen door het opdoeken van de Zweedse huizen begin jaren 90. Nou, dan weten we nu ook waar de uitspraak van de band over ging. Dat hele broer-zus verhaal. Inderdaad. Ga er maar vanuit dat Liv en Kiander elkaar lang kennen. <laughs> They go back way. Maasland, we hebben echt iemand in Stockholm nodig die voor ons die archieven induikt. Ik wil die geboorteakte. Spector Noos, ik, eh, ik zit hier in mijn uppie, ja? En we hebben amper nog budget. Kom op, Maasland. Wij hebben die informatie nodig. Ik, ik heb informatie, hè. Ik bedoel hier. Mhm. In Kianders geval hebben we strafblad, remember? Strafblad bakpatat. Kom maar op. Oké. Als activist komt hij dus vaak in aanraking met de Noorse autoriteiten. Een knuffelactivist? Nee, nee, militant. Vanaf 2014 coördineert hij behoorlijk heavy acties voor Green Globe Group vanuit de havenstad Tromsø. Op welke gronden zat Kiander hm. vast? Saboteren van scheepsmotoren, vrijlaten van de vangst, alles voor het behoud van de Barentszee. Nou, kijk. Dezelfde zee waar Torbjörn hmm. Torsk in vist. Hmm. Niet alleen vis, Kianus Green Globe Group gaat het om de hele Barentszee. En die groep saboteert zware olietankers, bezet boorplatformen. Voilà, de Zaftra. Dat Russische energie-imperium. Ja. In 2015 moest zelfs de Russische marine te hulp schieten... toen een van Zaftra's booreilanden werd bezet. Groot nieuws. Toen pas zijn Rusland en Noorwegen aan tafel gegaan om afspraken te maken. Met name over een bepaald deel van de Barentszee. Smuthule of zo. Omdat jij ook Zagari Ziljoni al zo lang bespiedt is het een kleinigheid uit te vinden wanneer Zeljoni zijn wekelijkse bezoekje aan de Amsterdamse sauna brengt. Als je de Russische oligarch helemaal tot in zijn dampende domein zou volgen, zou je buiten protocol opereren. Maar jij houdt je al lang niet meer aan regels. Dus omdat je vragen hebt, zorg je ervoor dat je vandaag precies dezelfde zweethut neemt als Zachary Zeljoni, de CEO van Zaftra, het is woensdag 23 mei 2018, gehaktdag. De sauna is op loopafstand van het Europese hoofdkantoor van Zaftra. Je hebt je voorbereidingen getroffen en zit nu poedelnaakt in de cabine die Zeljoni altijd neemt. Het zal niet lang nog duren of de Russische oligarch zal eveneens naakt, maar niets vermoedend, naast je plaatsnemen. Waarom hebben we het over jou? En niet over Deadlift Johnson Dale? omdat je deze buitenwettelijke missie incognito denkt af te leggen. Maar geen schepsel is onzichtbaar, want alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Hello. Afternoon. Your accent. Yeah, working on it. Your accent sounds like him. Inventor. I mean, like inventor of uh, sauna. I, th- I thought you, uh, you guys, invented sauna. I mean, uh, banya. <laughs> yes. We saw sauna. We like it, so we took it. And then we gave it Russian Ah, Russian name. When we like a uh, thing, we take. Ooh, interesting. Like, like you guys. You guys, you, you say embedded for office. We like words so and we like the sound of the word, so we take. You, uh, you use our words in no, not obvious. We like sound, not meaning. So, so what does it mean in your language? Jabieda means sneak, like a uh, sneak through something, like a rat through hole. A uh, hole. Uh, and for instance, uh, a name let's say, your name. Does that mean something? Yeah. Anything? Yeah. <coughs> you know, you know how they call me. Uh, Mr. Green. You're not very clever. Oh? <laughs> How's that? here with me. Maybe, uh, maybe as clever as, as being in Minsk with uh, Fire Fierberg. Not clever. I don't do those things. Maybe, maybe not you, but you send someone else to do it for you. think I am a puppet man? No. I play puppet? No. No. Of course not. I am businessman. man. Um, I play money, oil, gas, methane. What happened in Minsk is not business, not oil, no gas, but accident. Mm. Very sad. <laughs> Can you prove that? I don't. I know. You need the information for your pilgrimage. And Liv Lugan. Yeah. I know it. A good feeling. Gut. I like. I like your gut. I like so. So maybe I Het schijnbare onmogelijke is dan toch gebeurd. Met behulp van een whiskit maatje heeft assistent Mitchell Maasland niet alleen de online bestanden gevonden... die door de begeleidingsband werden genoemd als brainstormbox van Liv en Freya. Het is ook gelukt ze te openen. Ze zijn in de wolken. In de cloud, as DC. Nadat het WizKid-maatje de versleuteling heeft gekraakt... stuit Maasland op een mapje audiobestanden met voice-memo's. Van Liv aan haar manager Freya Fjellberg. Maasland wil vooral nu één bestand aan Holder en Koeberg laten horen. LAS.waf, zo heet het. Ingesproken op 20 april 2018, tien dagen voor de moordnacht. Maasland verwacht dat de inhoud orde zal brengen in het moordonderzoek. Het is 24 mei 2018, donderdag. Kuisdag. LAS. Is dat een code? Mm, weet niet, Koeberg. Ik dacht een afkorting. Eh, kan ik trouwens eerst nog even iets anders kwijt? Natuurlijk. Ja, inspecteur Inspector Noos, ehm, Holder. Omdat je het zo lief vroeg. Ik heb met Stockholm gebeld. Ah, Stockholm, het archief. En? Dat doe ik dus never nog een keer. Ik moest die archivaris smeken. Please, please, please, have a look at those documents. De geboorteakte die we zoeken. Eh, uiteindelijk herinnerde hij zich waarom die kwijt zijn. Weg, allebei. Wacht even, momentje. Die van Kiander is ook weg? Ja. Na mijn totale charme-offensief kwam het aapje uit het mouwtje, hoor. Je zou met ons mee moeten, de straat op. Holder. Oké, eh, het archief heeft dus begin dit jaar bezoek gehad. De archivaris had het over een vertegenwoordiger van een of andere inlichtingendienst... die om de dossiers van twee opgedoekte weeshuizen vroeg. Eén in Lulea en ander in Kalix. Norbotten. Noord-Zweden. De weeshuizen waar Klemmen en Lift zijn opgegroeid. Oh, momentje. In Noorbotten? Ja. Holder? Uh, ja. Uh, dat audiobestand. Uh, eh, start de band, Maasland. Hej Freja, uh, det är jag. Uh, tack för dina åsikter. Här kommer min senaste version av tacktalen. Och du behöver egentligen bara vila, eller hur? Ladies and gentlemen, beloved friends. I'm grateful to be here. I'm very grateful, grateful for the support we received from all over Europe. But I don't feel a winner. To you, my dearest fans, I feel gratitude, but I also feel an obligation to speak up. Four months ago, I might have thanked Teleport, Torbjörn Torsk especially, but I cannot. Teleport supported so many beautiful Nordic acts, so many touching works of art could have been made thanks to the ongoing support of Teleport. Over a decade, Torbjörn took care of the Scandinavian art scene. Like a father, he fostered everything that is beautiful and dear to me. However, thanks to some very special people in my life, I was able to learn at what expenses teleport could make our arts so great. The fabric of this story is too complex to unravel at this moment so many different threads are woven together. One of those threads was my part, and the part I was playing at Teleport. I do not want to play anymore. I don't want to pave the road to hell with them. I want to build a better world with you. I don't want to be involved in polluting our seas, the killing of animals that are supposed to live there want to save them, together with you, dear friends. That's why I decided to step out of teleport and to refuse to stand here as a winner. I'm honored with this prize, but I hereby turn it down. Trust me, the means that this supported my career come from a very dark place. Just good intentions should not be rewarded it all comes down to what we act. And if we act exactly according to the responsibility we feel for this planet. Thank you. teleport aan de schandpaal. niet alleen die multimedia-magnaat. Volgens mij worden meteen ook de Russen hier aangepakt, de energiejongens van Saftra, aannemer Niel en misschien bij een... Nou ja, ik kan me voorstellen dat heel wat hoge heren niet blij zouden zijn geworden van deze speech. Als Liv had... Nee, blij niet. Nee, pissig. Ik bedoel, deze informatie... Niet pissig genoeg. Hoezo? Nou, van deze informatie zou geen CEO wakker leggen. Geen seconde, geloof me. Voordat Maasland nog het zijne kan zeggen... komt officier van justitie Gerda Grevers aangestormd. Haar moederlijke ogen staan donker. Het stadstaatbestuur heeft vast moeten stellen... dat het onderzoek niet langer dan nog tien dagen kan worden gefinancierd. Het geld is op. Grevers vreest dat er binnenkort zal moeten worden opgeruimd. En haar vrees zal gegrond blijken. Niet alleen wat betreft het opruimen van personeel. Er zal ook elders opgeruimd moeten worden. In Holders verleden bijvoorbeeld, want daar is het een rommeltje. Nu is het zo dat meer dan eigenlijk de aangewezen persoon zou kunnen zijn om Henry Holder daarbij te helpen. Weet u nog? Meer dan Mukri, zoon van de 1987 vermoorde Mirksas Mukri. Toen Holder na het bowlingavondje uit in dronkemansdromen dromen dreigde te verstikken en door het visioen van Rosalind Russel haast bezweek, maakte een oproep hem net op tijd wakker. Holder was te laat om op te nemen, maar de volgende ochtend bleek er een bericht te zijn ingesproken. Meer dan Moekri stelt voor om af te spreken, iets te gaan eten, in de haven of zo. Nu mag u best weten dat de moord op Meerdans vader Holders eerste zaak was die hij zelf mocht leiden. 31 jaar geleden. Older was nog geen 30 en had net zijn nieuwe post in het oosten van het land betrokken. Toen op klaarlichte dag de mensenrechtenactivist en vluchteling Mirksas Mukri werd koud gemaakt. Het omvangrijke moordonderzoek werd de vuurdoop voor de jonge Holder, bracht hem helemaal naar Zweden en zou door ambtelijke ondeel genadeloos vastlopen en moest uiteindelijk als cold case op de plank belanden waar de zaak nog steeds ligt. Het is 25 mei 2018, visdag, vrijdag. Inspecteur Holder zit samen met meer dan Moekri kibbeling te eten in de Velsense vistent. De enige zaak in heel het land waar kibbeling nog gemaakt wordt van gepekeld afval van de kabeljauwvangst. Een hmm, premier Sabo wilde die rebellen in Zweden verbieden. Stockholm maakte hun namen bekend en toen, toen dacht ik, fuck, dat zijn de namen uit ons onderzoek. Het onderzoek dus naar de moord op je vader. Ja, ik weet, ik weet. Maar ik heb nooit begrepen dat jij, dat jullie dachten dat papa iets te maken had met die aanslag. Die Zweedse premier. Nee, nee. Maar hij moet iets hebben geweten. Iets hebben doorverteld. Nadat ik de Zweedse autoriteiten had ingelicht met de informatie die ik over je vader had, vonden de eerste arrestaties plaats. En ik wist gewoon, nu hebben we de vuile ratten in één klap de moordenaar van Sabel dus. En dus ook van die van je vader. Ja, ja. Hm. Toen die gasten waren losgelaten, toen was jij ook weg. Ja. Ineens. Ik heb alleen nog maar, maar, gebeld, hè, gezocht. Jouw hotel in Stockholm opgebeld. De politie daar, het hoofdkantoor, hier in Deventer. Ik heb gedacht, nu is Holder aan de beurt. Meer dan. Ik, ik weet, ik weet, maar het gaat er niet in bij mij hoe een man als jij... zomaar op vakantie, of ik weet niet hoe jij het noemde, weggaat. Na al die gebeurtenissen... Nee, ik was op, Merdan. Ze hebben me kapot gekregen, het onderzoek, ik weet het niet. Ik moest gewoon even weg. Helemaal weg, Merdan. Dat ja, weet je. Ja, ja, ja, Is, is al goed, Henry. Maar, ik... maar meer dan, we kunnen blijven afspreken. Af en toe iets eten, maar ik heb je al gezegd, mijn huidige onderzoek vormt geen aanleiding om het dossier van je vader te kunnen heropenen. Nul! Nee, nee, ik, rustig, rustig. Tuurlijk niet. Ik weet het, het is allemaal lang geleden, maar ik zie dingen terug, snap je? Zoals, zoals tweelingbeelden, die Russen, Russen van de Saftra, Zweden. Er, er is... Alsjeblieft, meer dan. Gelijkenissen of tweelingbeelden van mijn part hebben niets met je vader te maken, niets de Zaftra van 30 jaar geleden heeft totaal andere belangen dan nu. Geloof me. En dat, dat ik even spoorloos was, dat is gebeurd. En het spijt me, maar nu is nu en nu is niet toen. Of de tijdstheorie van Holder waterdicht is, daar kunnen we later over verder filosoferen met een Rosalind Russel in de hand. Nu is het zaterdag 26 mei 2018, klusjesdag. Terwijl Chris en Caroline Koeberg boodschappen doen voor het grote avondeten morgen en Henry Holder weer zijn zieke zus bezoekt, wacht de assistent Mitchell Maasland op een uitgestorven hoofdkantoor op de hoofdofficier. Hij moet haar spreken. <clears throat> Op mijn vrije zaterdag? Ja, mevrouw Gevers? Dan, eh, nou, dan moet het wel heel gewichtig wezen. Ja, dat is het ook, mevrouw Gevers. Waarover gaat het? Daarover zou ik u graag hier willen spreken. Oh ja, oh ja. Een klein tipje van de sluier eh, voor onderweg. Hé, mevrouw Gevers. De beelden van die telefoonwinkel zijn binnen. Oh, oh. Ik, ehm, ik laat de tuin voor wat is en ben zo bij je Maasland. De beveiligingsvideo staat op Maaslands beeldscherm op pauze. Hij heeft het talloze keren bekeken en is nog steeds verbijsterd over wat hij ziet. En houdt zijn licht geraakte hart reeds vast bang voor de reactie die Grevers wel zal geven. Als ze binnenkomt, excuseert ze zich voor haar kledij en voor de zwarte natte aarderesten die nog aan haar handen kleven. Ja, de tuin, hè? Ja. Sorry, uh, gaat u maar even zitten hier, mevrouw Grevers. Maasland drukt op de spatiebalk. De video komt in beweging. Een grote, schone toonbank voor een rek vol met mobieltjes. Een vrouw met lang blond haar staat met haar rug naar de camera. Ze wordt bediend door een jongen, net geen puber meer. De vrouw rekent af, cash, stopt het doosje in haar handtas. Ze draait zich om en net op het moment dat haar gezicht duidelijk in beeld komt... slaat Mitchell Maasland hard op de spatiebalk. Het beeld bevriest en onmiddellijk herkent Gerda Grevers het gezicht van Lief Ljungren. Nee, zegt de hoofdofficier van justitie. Ja, mevrouw. En uh, je weet heel zeker, Maasland, dat onze lift daar op beeld de telefoon heeft gekocht die we na de moordnacht op de plaats delict hebben gevonden. Dat was haar telefoon, ja. Hetzelfde toestel waarmee onze Henry Holder 72 keer zou zijn gebeld. Ja. Liv Loenrin, heeft 72 keer geprobeerd Henry Holder te bereiken. Te vergeefs. Volgens de providers heeft er tussen die twee nooit een gesprek plaatsgevonden. Vreemd, Maasland. Heel vreemd. Daar, daar wringt de schoen toch wel iets wat, niet waar? hoezo, mevrouw Gevers? Nou, ik wilde bijna zeggen, Loenrin en Holder moeten elkaar eh, gekend hebben, nietwaar? Ja. Maar als ze elkaar gekend hadden, waarom spreekt ze dan niet eventjes, heel eventjes over de telefoon, zeg maar? Holder kan toch wel één keer die telefoon opnemen? Ik zou het ook niet weten, mevrouw Gevers. En alleen jij weet dit? Ja, mevrouw Gevers. Heel goed. Laten we het daar even bij houden. Ik moet er eens even heel goed over gaan eh, nou ja, nadenken. het komt helaas verdraaid goed uit, hè? dit verdacht goed, <laughs> zou ik haast zeggen. Als we Holder heel even heel non-actief. Nou ja, je begrijpt me wel. Ik spreek je maandag, Maasland. Houd alsjeblieft stil. Uiteraard, mevrouw Gevers. Uiteraard. Nou, tot maandag. eer het überhaupt ver kan zijn, moet het eerst nog zondag worden. En voor zondag hebben Caroline en Chris Koeberg twee gasten over de vloer voor het uitgebreide avondeten. Henry Holder en Detlef Johnson Dale. De Deen blijkt voor dit weekend niet naar Kopenhagen te moeten, wat betekent dat hij zijn vrouw en aangenomen kind nu meer dan twee weken niet heeft gezien. Maar dat weet natuurlijk niemand hier in Wees, in Huizen Koeberg. Evenmin weet iemand hier wat holder morgen vroeg te wachten staat. Nee, eigenlijk weten we heel weinig. Maar dat wekt de eetlust op. Weinig weten, veel eten, zeggen ze. We zijn inmiddels aan het nagerecht. Kleine lichte wentelteefjes. Het gesprek is via het verleden heel even en voorzichtig langs Zweden uiteindelijk op het onderwerp van de toekomst uitgekomen. Kinderen. De aankomende kleine van Chris en Caroline. En de aangenomen Ethiopische dochter van Detlef. En de oude Holder. Nu ja, die luistert vooral aandachtig naar een onderwerp waar hij voor de afwisseling nog maar weinig van af weet. In, fact, if I didn't marry Afasi, she and Adana would have been sent straight back One way ticket Ethiopia, straight into the barrel of some Amharic rapist. So yeah, in that sense, I mean, there will always be people who doubt. Doubt? Right. Well, doubt. I mean, some colleagues thought I married her just to save them. Ah, I see. Well, that's ridiculous. Yes. I guess people uh, will always doubt. Yeah. And um, uh, they are both both uh, Muslim, right? Caroline. <laughs> no, it's all right. Uh, uh, first of all, they're Oromo people, and second, okay. yes, like most Oromo people, they are Muslims. Uh-huh. Two reasons to better not live in Ethiopia right now. So uh, you converted? <laughs> what? <laughs> God, no. Oh. <laughs> no, no, I try to stay away from religion as far as possible. <laughs> no. But uh, the the Marriotts' how? ah, oh no, no, it was just a legal thing. Ah, yeah. Oh, and you guys uh, married for the eyes of our Creator. Well. <laughs> My parents are Catholics, uh, and kids' parents are uh, new age hippies. Yeah. So I, I was actually uh, pretty happy to have a normal and solid wedding in a church, in a normal church. <laughs> Funny. A guy who actually likes his in laws. Well, they're really supportive, you know? Ah, <laughs> now I get it. Ah, the reason behind this, this magnificent house. <laughs> <laughs> Splendid, <laughs> you cheeky. Terwijl <laughs> de Europol-verbindingsofficier enkele Deense schoonoudergrappen naar het Engels probeert te vertalen... en Chris Koeberg met alle goede wil die tracht te vatten... is Carolien vast begonnen de eettafel af te ruimen. Holder, die stevast het slechte zicht van zijn ogen probeert te verbergen... helpt, voor zover hij kan, staat op en volgt de gastvrouw naar de keuken... om af te drogen uh, dank je, Holder. Eh, ik uh, red me wel hoor. Zeg maar Henry hoor. <laughs> Theedoek. U, je hoeft echt niet hoor. even wat lichaamsbeweging na de maaltijd. Was erg lekker. Hier, theedoek. dank je. Ja. ja. Hm. Dat, eh. dat was een vrouw, hè? Wat? Waar? Dat verhaal van u, van jou, over uw onderzoek in Zweden dat hield ineens op. Eh, je ging of nam verlof of zo. Oh, kwam dat zo over? <laughs> Hebben de mannen niets van gemerkt hoor. Ach, eh, ik dacht gewoon, toen je naar Noord-Zweden ging, nou ja, het voelde alsof er nog iets kwam. Zwanger zijn maakt intuïtief. Zo voelt dat zwanger. ja, eh, <laughs> er is ook wel een vrouw in mijn leven. Je zus? Je zus? Ja, die borden hier. ja, daar ja die zal wel eh, blij zijn. Wat? Jezus, je zus. Dat je haar zo helpt, juist nu. Ah, dat is normaal, niet? Nou, mijn familie let alleen maar op. Ik bedoel, mijn ouders helpen wel, maar alleen als ze het eh, volgens hen goed doen. Zijn gewoon bezorgd om jullie. Behoorlijk, ja. is toch ook gewoon een vorm van zorgzaamheid? Nou, dat zou mooi zijn. Ze zijn gewoon niet zo dol op Chris. Oh, is dat zo? Bestek? Eh, daaronder. Eh, gelddingen. Zeker nu jullie alleen nog maar als freelancers mogen werken. Oh. Oh? Als alleen dat het is, dan komt het goed. <laughs> Komt het goed? Als u dat zo zegt, hè, komt het goed, dan geloof ik dat. Komt omdat het klopt. Ik ben blij dat u zijn collega bent. Dit is Chris zijn eerste grote zaak. Ik weet dat hij onrustiger zou zijn geweest in een ander geval. Met net een andere collega. Echt. Ik ben er zo gevoelig voor geworden. Eh, Onrust hier met de baby. Elke zorg minder, dat is... Oh mijn god, dat is een zegen. Juist nu. Ach, weet je... Over een week of twee is dit alles achter de rug. Dan heeft eh, Chris een bonus binnen. Ben je in één klap van alle zorgen af. De geldzorgen. Denk je? Ach ja, tuurlijk. En bovendien... Ja? Nou ja, Jullie hebben die boerderij toch nog? Boerderij? Ja, dat ding in de Ardennen. Oh, het, <laughs> het hoge huis. Als, als appeltje voor de dorst, zeg maar. Nee, nee, nee, nee. Dat huis is van Chris vader. Een beetje een verwarde, gekke man. Mijn schoonvader dus. Uh... Oh, oh, voorzichtig! Fuck, ik zag het aangifte even niet. Geen probleem, Sorry. Eh, het kan gebeuren, kan gebeuren. Kom, eh, ik ruim het wel even op. Hoor, scherven brengen geluk, niet waar? Diezelfde nacht, wanneer iedereen naar huis is, droomt Chris dat hij weer kind is en terug bij het hoge huis in de Ardennen. Henry Holder is er ook, voor de rest niemand. Henry is de oude man van nu, Chris het kind van vroeger. De lucht is grijs. Buiten en ook binnen blijft het schemeren. De hele tijd. Je weet niet of het dag of dat het nacht is. En Chris speelt buiten, alleen. Zonder broer en zonder zus glijdt hij van die modderhelling af. Steeds weer, steeds weer. Totdat Holder het kind naar binnen roept. Ze zijn de enige mensen op aarde. En als Holder zegt, het is nu tijd om te gaan slapen, durft Chris niet. Maar je moet, zegt Holder. Nee, denkt Chris, dat mag ik niet. Ik zal verdwijnen. Maar de kleine Chris kan niet praten en wil op de vlucht gaan slaan. En dan heeft Holder hem al vast. Kom, zegt Holder kalm. Het is bedtijd. Maar Chris mag niet. Hij probeert zichzelf snel en tegelijkertijd voorzichtig uit Holders armen te bewegen. Maar de greep wordt dan meteen heel sterk en onomkeerbaar. Alle hoop wordt uit Chris zijn lijk, kleine lijf geduwd. Spier na spier verslapt en elk gevoel verdwijnt. Chris is door Henry Holder opgesloten. In diens armen. Ik laat je niet gaan. Ik laat je niet gaan. Ik laat je niet gaan. Chris' ademhaling stopt. Met één teug lucht ontwaakt hij in Weesp, naast Caroline. Ze is op zijn arm gerold. Ze slaapt en ademt kalm, samen met de vreemdeling daarbinnen. Voorzichtig beweegt Chris zijn arm onder het zwangere lijf vandaan. Caroline knort, draait zich om en prevelt in een onbegrijpelijke taal. Chris probeert het leven in zijn arm terug te brengen. Strekt en buigt zijn verkrampte vingers steeds weer, steeds weer. Het hart dreunt tegen de borstkas. En Chris durft nu niet meer te slapen. Om 4 uur 44 stapt hij stilletjes uit bed. Vouwt de was beneden op en maakt ontbijt. Hij trilt. Het gevoel dat de droom hem bracht blijft onbeweeglijk vastgeklemd. Hij zegt het niet, als Carolien van het maandagse ontbijtje eet. Het is 28 mei 2018 en Chris blijft bang. Bang om Henry Holder weer terug te zien.